Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen gesprekken over racisme bij de politie. Daar is onrust over binnen de politie. Veel agenten begrijpen niet dat collega's zo makkelijk wegkomen als ze racistische dingen zeggen of naar elkaar sturen, meldde de krant NRC vandaag. Deze politiechef herkent dat. Wat ik zie is dat het niet iets is van de randstedelijke eenheden alleen, maar dat het inderdaad... Eh, met met name politiemensen met een migratieachtergrond door het hele land dit signaal naar voren komt. Nou, daar eh, zullen wij ook eh, binnenkort een gesprek mee hebben. Vorige maand werd bekend dat Rotterdamse agenten racistische dingen stuurden in een WhatsApp-groep. Zij kregen alleen een boze brief van de leiding. Huisbazen mogen langer met tijdelijke huurcontracten werken. Nu moeten ze huurders binnen twee jaar een vast contract en dus huurrechten geven. De Tweede Kamer heeft voor een wet gestemd waarbij dat straks drie jaar mag duren. Slecht nieuws voor particuliere huurders, zeggen experts, want die kunnen al die tijd zomaar worden uitgezet. Je hoort de Woonbond. Dit is eigenlijk een cadeautje voor huisjesmelkers ja, die nog meer middelen krijgen om eh, ja, munt te slaan uit de wooncrisis. In België is een marathonconcert bezig. Het is vandaag precies een jaar geleden dat daar de concertzalen en discotheken dicht moesten vanwege corona. In de grootste concerthal van België, het Sportpaleis in Antwerpen, is een concert van 24 uur aan de gang. K3 treedt daar bijvoorbeeld op. Hand in hand, in En op radiozender Studio Brussel zijn ze een paar uur geleden begonnen met een 12 uur lange feeststream. Dag iedereen die luistert, we doen dit vooral voor jullie. Van nu 7 uur tot zaterdagmorgen 7 uur zijn we bij jou. Kom maar een beetje dichter bij radio. Move a little closer. We zijn allemaal samen begonnen aan een tripje van 12 uur. Goedenavond. Ja, en het weer nog. In de loop van de avond steeds minder wind en regen. Vannacht gaat het weer regenen. Morgen onstuimig met hagelbuien en onweer, maar tussendoor ook wat zon. Heb je klachten zoals hoesten, verkoudheid of <laughs> verhooging? Blijf thuis. voor en Laat je testen. Luister Ga naar rijksoverheid.nl Dit dus was een mededeling. Nu het komende uur DJ JK in de mix. movie. Huh. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like loose leaf. And buy my chicken like it's a two piece. You can your back. She a groupie. She just swallow all my kids in a two seat. outside, it's a movie. my kids in a two seat. always get caught in the rain You say love me but you'll never change I always get caught in the rain You say love me but you'll never change I always get caught in the rain You say love me but you'll never change I always get caught de one and only DJ JK.